Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is bloedheet en er wordt gestrooid. Strooiwagens strooien zout op de weg, net als in de winter als het glad is. Nu moet dat zout voorkomen dat het asfalt zacht wordt en beschadigd raakt. Intussen loopt de temperatuur op naar een graad of 40. Dus zijn de hardste werkers van dit moment medewerkers van ijssalons. Ja, zo gaat het dus de hele dag door. Ik maak het en dan staat het er en denk ik van yes, ik heb het gemaakt. En dan is het weg. <laughs> Kijk, overnieuw beginnen. Maar wel leuk. Ja, dat is af en toe erg aanpoten. En de bezweetste werkers zijn dakdekkers. Ja, ja, ja. Ik doe net de brander uit. Het is... Eh, het is toch aardig warm. We werken natuurlijk met vuur, dus het is altijd al warm. Als je vanavond over van je thuis komt van je werk en je woont in West-Friesland... dan kun je terecht bij de brandweer. Die zet de slangen open voor iedereen die een nat pak wil komen halen. Starbucks gooit een hele hoop winkels in Amerika dicht. Niet omdat ze slecht draaien, maar omdat de overlast te groot is. Het gaat om winkels in bijvoorbeeld Los Angeles en Washington. Personeel klaagt over criminaliteit en drugsgebruik op de wc's... vooral van daklozen en drugsverslaafden. Er komt een dramaserie over een van de grootste rampen in Nederland. De vuurwerkramp in Enschede. 22 jaar geleden was er brand bij een vuurwerkbedrijf in de wijk Roombeek. En die leidde tot een lading aan explosies. Zaterdagmiddag, even na tweeën, dus een kleine brand in de directe buurt van de vuurwerkopslagplaats van de firma SE Fireworks. Niet vermoedend staan buurtbewoners even verderop te kijken naar de buswerkzaamheden. De belangstelling slaat om in paniek. 200 huizen werden verwoest en 23 mensen kwamen om. Viaplay maakt een serie van vier afleveringen over die ramp. Roombeek gaat die heten. Over een jaar beginnen de opnames. In het najaar kan je de serie dan gaan kijken. Het weer warm dus. In het midden en zuiden kan het 39 graden worden. In het noorden maximaal 35. Morgen een paar graden minder warm. Het is dan wel drukkend. Er trekken buien over en s'avonds kan het onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn toch veel mensen die hebben besloten naar het strand te gaan vandaag.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 Oh man, tease me till me lose control. Me ball tease me and tickle up me fancy. Right round the clock until me reach climax. And when me reach, mm, me we tell you fi stop. We are aim for the sky and we not turn back.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 Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. oh met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh vingers schuin.